Mark Visser met het NOS-journaal. Justitie doet onderzoek naar een mogelijke terreurcel... die in een vluchtelingenkamp in Nijmegen zou hebben gezeten. Aanleiding voor het onderzoek is de verklaring van een overloper... tegen de Franse politie. Een aantal mannen in het kamp in Nijmegen... zouden behoren tot een slapende terreurcel van de IS... schrijft de Franse krant Le Monde. Ze maakten volgens een voormalige jihadist deel uit van een grotere groep... waarvan drie leden vorige week in Düsseldorf zijn gearresteerd. Daar zouden ze aanslagen hebben willen plegen. Volgens bronnen bij het Nederlandse onderzoek is bekend om wie het gaat en waar ze zijn. Piloten van luchtvaartmaatschappij Air France gaan staken tijdens het EK voetbal dat vrijdag begint. Van aanstaande zaterdag tot en met volgende week dinsdag vliegen de piloten die lid zijn van de twee grootste pilotenvakbonden niet. De piloten van Air France zijn het eens met de bezuinigingen bij de luchtvaartmaatschappij. In Düsseldorf woedt een grote brand in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Vanaf deze hal in de buurt van het beursterrein worden vluchtelingen verdeeld over kleinere centra in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Alle vluchtelingen zouden uit het gebouw zijn gehaald. Over de oorzaak van de brand in Düsseldorf is nog niets bekend. Boven de stad hangt een enorme rookwolk die van kilometers afstand is te zien. Zo'n 70 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De Nederlandse staat heeft met succes staatsobligaties in de markt gezet tegen 0% rente. Er is ruim 4,8 miljard euro opgehaald voor een periode van vijf jaar. Het is al langer zo dat de staat tegen extreem lage rentes kan lenen... en kortlopende leningen soms zelfs tegen negatieve rente. Beleggers betalen dan rente om hun geld veilig in de Nederlandse schatkist onder te kunnen brengen. Maar het is voor het eerst dat dit ook geldt voor staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar. Het weer, de zon schijnt, vooral ook eh, wat eh, wolken in het binnenland. En op sommige plaatsen kan het later gaan omweren. Het is een graad of 28 maximaal. Dan vanaf morgen overal een paar dagen droog, zonnige periode en maximaal 21 graden. stuk koeler dus. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt het wel mee met de files. Wel wat problemen bij Amsterdam. Op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Oostzaan en Zaandijk, 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, ze zijn er aan het snoeien. Op de A10 Oost is een ongeluk gebeurd bij afrit Watergraafsmeer. Hou daar rekening met veel vertraging. Tussen Nieuwendam en de afrit Watergraafsmeer een half uur oponthoud richting Den Haag.